Levi van Eck met het NOS Journaal. Van mishandeling. De minister Eric Schneiderman zou in hebben geslagen en gewurgd. Schneiderman spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat hij nooit een grens is overgegaan. Hij spreekt van rollenspelen en seks met wederzijdse instemming. Hij stapt nu toch op omdat hij vindt dat hij door deze beschuldigingen zijn werk niet meer goed kan uitvoeren. In Beieren zijn bij een treinongeluk twee doden gevallen. Ook raakten veertien mensen gewond, van wie sommigen zwaar gewond. Dat melden Duitse media. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen in botsing met elkaar. Het ongeluk was bij het station van Eigach... ruim 70 kilometer ten noordwesten van München. De machinist van de passagierstrein en een passagier... zouden de dodelijke slachtoffers zijn. De machtige wapenlobby NRA in de Verenigde Staten... heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Oud-marinier en Vietnam-veteraan Oliver North... De 74-jarige North werd vooral bekend door de Iran-Contra-affaire in de jaren 80. Hij coördineerde toen de geheime en illegale verkoop van wapens aan Iran. De opbrengst daarvan ging naar de Contra-rebellen in Nicaragua. North werd veroordeeld voor de kwestie, maar werd later vrijgesproken. Volgens de topman van de NRA is North een legendarische strijder voor de vrijheid van Amerika. In een recreatieplas bij Winterswijk is gisteravond urenlang gezocht naar een drenkeling... De man sprong vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer naar boven. Het gaat volgens de politie om een jongeman die in een asielzoekerscentrum in de buurt woont. Hij was met enkele andere bewoners van het AZC aan het zwemmen bij de plas. Zij zagen hem niet meer bovenkomen en sloegen alarm.